bouwer en serieuze doe het er. Kijk op bpgjaclein.nl voor iedereen die het beter wil. Mark van den Hoek, Langstraat FM. 2 over 5, allemaal een heel fijne zaterdagavond alvast gewenst. Maar dit is hem weer, de show met Boldewol Funk, Disco en Soul. Tot 7 uur is het, Langstraat FM. Frank Knight. zoals dat hier bij De Funk. Hier langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En dit is het Britse duo Skipper en Turner. 6 over 5, hier is Hart Pursuit Maxi. About Your Love. Dat is hun bekendste, zeg maar. Daar ken je ze vast nog wel van. Funky, langs Radewem. Tot 7 uur vanavond. De beste disco, funk en soul. Zoals iedere zaterdag op deze zender. Tussen 5 en 7 op de zaterdagmiddag. Schuine streep, avond. En dit zijn de Dramatics. in the shadow of your smile, kissing you forever. I really need to call you up for that magic touch, knowing you can make it better. Be sure to tell me all I need to know, so I can make it better right now. I can to make our future grow. Girl, call me. of your body language and how it's telling me that you need me so. If you need to call, girl, I'll be by the phone. Dial that magic number for a pleasure you remember. Be sure to tell me all I need to know so I can make it better right now. I could like to see to make my friendship grow. Girl, come me Fun Night komt uit de playlist kwart over vijf precies. Hierbij de funky, zoals gezegd. Souvenir nu van de Love Unlimited Orchestra en Mr. Webster Lewis. 1981, daar komt dit vandaan. Welcome aboard. En dan hou je Capricci. And 100% gevolgd door Earth, Wind and Fire. And 100% like the Funky. Wij gaan door Funk Night dus. Hier is Earth, Wind and Fire. Moonwalk. Souvenir 1985. Drie over half zes. Dadelijk hoor je in dit programma nog Stevie Wonder, Don't Drive Drunk, The Silvers en Boomerang. Lakeside met de Souvenir 1984, Outrageous. Catch, Get on the Freak en James Taylor, Stone Cold Chick. Daar besluiten we uur 1 mee van Langstraat FM, Funk Night aflevering 160 alweer op deze 6 februari 2021. Southside Johnny is dit. Here's the music, here's the beat. in de playlist staan. Southside Johnny was dat. En Get Your Body on the Job. Hier bij The Funky. Langs en Funk Night. Stevie Wonder nu. De maxi-versie van Don't Drive Drunk. Look, there's this fruit. Oh no, not again. No, wait a minute. Listen, just listen. Man, you know me. I ain't gonna let no girl get the best of me, but she's literally out of this world. What? You mean she looks like E.T.? On the contrary, she's 10 plus 10 plus 10. Body, face, and mind. She's got it all together. Well, what's the problem? Uh, she's too slippery. <laughs> like I said, what's the problem? I don't know if I'm running her or she's running me can't control it. I mean, she's here one minute and gone the next. She's got this certain power. Power? Yeah, well, Foster, look, I better be getting on out of here, man. Look, man, I'm serious. Now listen, this girl's taking me out, all right? All right, I'm sorry, man, but hurry up. Well, the first time it happened, we were at this mall. I go get her something to eat and come back and she's talking to this guy. I figure it ain't no thing, but my arm is getting kinda tired from holding this food. And they're acting like I'm not even there. So pull it to the side, my ground, you know. Sorry heren, kan jullie heel even onderbreken. Want we hebben nog meer, meer platen hier. Langs hadden we een funk night met een souvenir bijvoorbeeld. 1984, Lakeside is dit. Outrageous, 12 voor 6. bij De Funky. Dadelijk het nieuws van 6 uur. En na het nieuws van 6 uur hoor je langzaam met Funk Night deel 2 van aflevering 160. Tot dadelijk. We gaan eruit met James Taylor. Stoned. Cold Chick. Like, uh... You happen to know what time it is. I'm sorry, but I don't have the time. Well, uh, what day is it? Do I look like a calendar? Excuse me, lady. My, my, my. Stone cold chick. She's a stone cold chick. all game Yeah, man, that was some game, man. was alright. I don't know about Miami. Yeah, I think LA's gonna take it. I don't know. Miami might play I feel it. Hey, look at that chick over there. Oh man, I gotta have that. Let's go over here and check her out. Okay. Uh, hello. Hello. My name is uh, Sweet Pain. This is Hey, don't um, listen to him. Listen to me about your drink, okay? Wait a we minute. Need to Don't do it like that. What's the sign? Excuse me, fellas, but I've got to go. So cold chick. So cold chick. So cold chick. She's a stone. Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Renate Evers met het Radio Nieuws. Veel mensen hebben vandaag extra boodschappen ingeslagen vanwege de sneeuw van morgen en de code rood die dan van kracht is. Op sociale media zijn beelden te zien van lege schappen in de supermarkt. Vanwege het extreme weer wordt er morgen niet gevaccineerd en getest op corona. Ook het wekelijkse overleg op het Katshuis over de coronamaatregelen is geannuleerd. Het overleg over onder meer het verlengen van de avondklok wordt waarschijnlijk maandag gehouden. Premier Rutte heeft vanmiddag een groep gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire ontvangen. Zij willen dat hun financiële problemen sneller worden opgelost, zodat ze schuldenvrij verder kunnen. Rutte hoorde de gedupeerden aan samen met staatssecretaris Van Huffelen en minister Hoekstra. Vorige maand trad het kabinet Rutte 3 af na het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. De Belastingdienst bracht duizenden mensen in grote financiële problemen. In Myanmar zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de staatsgreep door het leger. Ze eisen dat regeringsleider Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten. Er werd in verschillende steden gedemonstreerd, ondanks een internetblokkade door de militaire leiders. Die probeerden zo oproepen tot protesten tegen te houden. Facebook, Twitter en Instagram zijn geblokkeerd. De leveringsproblemen met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca aan de EU lijken aardig te zijn opgelost. De twee partijen kregen het flink met elkaar aan de stok toen de farmaceut zijn eerder gemaakte leveringsafspraken niet kon nakomen. Maar inmiddels is al aan veel Europese landen geleverd. Nederland kreeg gisteren 80.000 doses van AstraZeneca binnen en later deze maand komen er nog bijna 600.000. Het weer bewolkt en af en toe regen. De oostenwind neemt geleidelijk in kracht toe. Vanavond vanuit het zuiden sneeuw en de temperatuur daalt naar zo'n min 2. Morgen blijft het sneeuwen bij een stevige oostenwind en het vriest dan zo'n 4 graden. Dit was het Radio Nieuws. Info en hits. Oké. Okay. She is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. So real, she's so real. She stays on my mind. origineel is van de Network. Draaiden we vorige week als souvenir. hoor je, nou ja, daarna kwam BT Express met uh, Girl. Dat was in 1985. En Johnny Camp als laatste. En dat hoorde je daarnet nieuw in de playlist. 8 en een half over 6. Langs de Funk Night is dit. Een souvenir. Souvenir van Imagination, 1981. Dit is Body Talk. So What. Uit de playlist. En ook dit komt daaruit. OTW. He Dance Funny. Met George Clinton natuurlijk aan het roer en voor de microfoon. Nou hoor je Anthony Lockett en Folk en Schoolboys. langs bij van Funk Night. You know the steps and you know the rules. It's just a night and you got us And as time seems to pass, we find out so at last he's just play acting. You got the script, but you blew the cue. Can't find the beat and where's the groove? And as time seems to pass, we'll find out when you dance, you're just play acting. You can tell by the way he steps that he needs help. Transitions was dat. Zes voor half zeven is het. Langs hadden we een Funk night met een souvenir uit Canada. Vogue and Dancing the Night Away komt uit 1981. Daar hoor je de Schoolboys. 나 fijn. Een speciale remix daarvan. Bijna instrumentaal, als ik eerlijk moet zeggen. Maar wel lekker. Funky. Langs hadden we Funky. Met weer iets uit de playlist. Groot-Brittannië, level 42 schrijven we. En True Believers uit 1983. Daarna hoor je Maximum Sugar, Can't Fight the Feeling. behind the door, the house locked. I'm wrestling with a new ideal. I'm working out the way I feel. I just came back from Culture Bug. Where I tried to learn the painted word. People that were so convinced kept me thinking ever since. Find This Feeling. Maxi-versie hoor je daarvan. En dit is een souvenir, komt uit 1983 van niemand minder dan Marcus Miller. Loving You is it? Het is bijna kwart voor zeven, hier bij de Funky. hier bij de Funky 11 voor 7. because it. Damn 1988. We gaan eruit met Clear Wall to Wall. Wij horen je volgende week weer. Op Langstraat met Langstraat Funk Night natuurlijk. Fijn weekend verder. Fijne week. Ben voorzichtig vanavond en vannacht, want het gaat behoorlijk sneeuwen. Sneeuwstormen, zou je kunnen zeggen. En het wordt ook behoorlijk koud. Nou, hou het veilig en tot de volgende keer weer. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig.